De tekenaar kon de politie waarschuwen die de Somaliër heeft neergeschoten. Volgens de Deense inlichtingendienst heeft de man banden met de Somalische terreurbeweging Al-Shahab en met Al-Qaeda in Afrika. Cartoonist Koert Westergaard veroorzaakte in 2006 veel ophef in de islamitische wereld... met zijn spotprent waarop de profeet Mohammed is afgebeeld met een bom in zijn tulband. Deense ambassades werden aangevallen en tientallen mensen kwamen om bij rellen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De nu 74-jarige Westergaard heeft sindsdien politiebescherming. Burgemeester Cohen heeft in zijn nieuwjaarstoespraak Amsterdammers geprezen die zich inzetten voor de stad... Volgens Cohen zijn betrokken burgers erg belangrijk voor de maatschappij. Verder zei hij dat de overheid zich de komende tijd moet afvragen wat ze zelf moet doen en wat ze moet overlaten aan private partijen. Volgens Cohen is dat nodig omdat gemeenten en het Rijk fors moeten bezuinigen vanwege de crisis. Duizenden Filipijnen die waren geëvacueerd omdat ze dicht bij een actieve vulkaan wonen... mogen weer terug naar hun huis. Vulkanologen verwachten geen uitbarsting meer van de Mayon-vulkaan... een van de meest actieve vulkanen van Azië. De vulkaan is de afgelopen 400 jaar zo'n 50 keer uitgebarsten. Het dodental van de zelfmoordaanslag bij een volleybalwedstrijd van gisteren in Pakistan is opgelopen naar 88. Er zijn 40 gewonden. De aanslag gebeurde in het noordwesten van Pakistan, dichtbij Zuid-Waziristan. De Pakistanse politie denkt dat het om een wraakactie gaat van de Taliban. In het naburige Zuid-Waziristan is het Pakistanse leger bezig met een offensief tegen de Taliban. De hoofdprijs in de postcode loterij is gevallen in Eindhoven. In de wijk met de postcode 5625 wordt 30 miljoen euro verdeeld onder mensen die meespelen.